2 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Er laat een reactie weten dat hij niet van plan is om op te stappen. In Guatemala zijn negen mensen omgekomen na een aardverschuiving. Zo'n 600 mensen worden nog vermist. In een plaatsje ten zuidoosten van Guatemala-stad werd een hele wijk weggevaagd. Hevige regen zorgde ervoor dat het plaatsje werd overspoeld door modder en rotsblokken. Honderden reddingswerkers zoeken in het puin nog naar overlevenden. Er zijn ruim 30 gewonden geteld, maar honderden mensen zijn nog spoorloos. De Franse president Hollande heeft tegen de Russische president Poetin gezegd dat de Russen in Syrië alleen IS moeten aanvallen. De westerse coalitie vermoedt dat de Russen vooral de gematigde oppositie aanvallen. Die strijdt tegen de Syrische president Assad. Rusland is een bondgenoot van Assad. Het Nederlandse kabinet neemt voorlopig nog geen besluit over het inzetten van Nederlandse F-16's boven Syrië. De situatie in het land is door de Russische luchtaanvallen nog complexer geworden dan die al was, zei premier Rutte op zijn wekelijkse persconferentie. Een van Colombia's meest gezochte drugsbazen, Victor Navarro, is omgekomen bij een bombardement. Hij was de leider van een marxistisch-maoïstische guerrillabeweging. De 39-jarige Navarro domineerde de drugshandel in de regio Catatumbo in het noorden van het land. Bij de aanval kwamen ook vier van zijn medestrijders om het leven. Navarro werd niet alleen gezocht in Colombia, ook in Amerika stond een prijs op zijn hoofd. Amerikanen hadden 5 miljoen dollar voor hem over. Het weer vannacht droog en tussen de 3 en 7 graden. In het noorden mogelijk mist. Morgen overdag vanuit het zuidwesten bewolking. Maar er blijft ruimte voor de zon en het blijft droog.